heb ik een mens of een dier iets misdaan? Deed niets dan goed. Nu is mijn land plots in opstand gegaan. Overal stroomt bloed. Al wat ik bezat ben ik kwijt. Niemand weet hoe ik leid. Ik zwerf verlaten en straten, het leven harten, terwijl ik ik zing. Niets mocht mij sparen, In hel op aarde. Zie mij aan, arme Spaanse vluchteling. Zal ik me en mijn ouders nog zien, vraag ik steeds weer: zie ik nog eenmaal mijn liefste, misschien? Help mij toch, heel leven in donkere nacht is wat de oorlog mij bracht. Ik zwerf verlaten ben harten, terwijl ik droef ik zing. Niets wat mij spaarde, in hel op aarde. Zie mij aan, arme Spaanse vluchteling. Niets wat mij sparen, een hel op aarde. Zie mij aan, arme Spaanse vluchteling. Niets wat mij sparen, een hel op aarde. Zie mij aan, arme Spaanse vluchteling.